Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een rechtsmeerderheidskabinet met de PVV, VVD, NSC en BBB komt er niet. NSC is weggelopen van de onderhandeltafel. De grote vraag is nu, hoe moet het nieuwe kabinet er dan wel uit gaan zien? Je hoort politiek verslaggever Xander van der Wulp over de kans dat GroenLinks PvdA het nu mag proberen. Het is, eh, als ik eh, nu de inschatting moet maken, niet voor de hand liggend dat Frans Timmermans direct het initiatief krijgt als tweede Partij van Nederland. Omzicht heeft eh, dus duidelijk aangegeven dat hij best nog verder wil praten op inhoud over eventuele bijzondere vormen van een kabinet. Duidelijk is in ieder geval wel dat Timmermans in de Tweede Kamer zo snel mogelijk over deze situatie in de formatie eh, wil gaan praten. Een debat dus. Linkse partijen gaan dat debat morgen aanvragen in de Tweede Kamer. De moeder van een schoolschutter in de VS is veroordeeld voor dood door schuld. Maar haar 15-jarige zoon schoot drie jaar geleden om zich heen in een schoolgebouw. Er waren vier doden en zeven gewonden. De jongen heeft levenslang gekregen, maar ook zijn ouders worden berecht. Zij deden niets met hints die hun zoon gaf over het bloedbad. De moeder hoort later welke straf ze krijgt. De rechtszaak tegen de vader moet nog beginnen. In Chili is een oud-president van het land omgekomen bij een helikopterongeluk. Het gebeurde in het zuiden van het land. Sebastian Pinera was twee keer president tussen 2010 en 2022. Hij was 74 jaar oud. NEC staat in de halve finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Nijmegen won ruim van ADO Den Haag. Het eerste doelpunt viel al in de tweede minuut, was te zien bij ESPN. Het levert inderdaad al een kans op en meteen de treffer ook. een snelle voorsprong voor NEC. Dat is meteen wat ruimte. Oma! Oh, schiet NEC op 2-0. Uiteindelijk werd het ook nog 3-0. Het is eh, tien jaar geleden dat NEC voor het laatste halve finale van de beker haalde. Morgen en overmorgen zijn de andere kwartfinales. Het weer, vannacht steeds meer regen, vooral in het midden en zuiden. Tot morgen vroeg kan er flink wat vallen en het koelt af tot 5 graden. Morgen overdag droger dan 6 tot 8 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Tussen app en vloed. Kom net met mijn enkels uit de branding vandaan. Het zoute water zit nog aan mijn broek. Spijpen. Ik heb mijn zwarte broek al niet helemaal wit uitgeslagen van het zout. Komt door de pekel hè, dat eh, in het zeewater zit. En... Eh, <laughs> ja, nou, zo kan het allemaal gaan, luisteraars. Morgenochtend eh, dan sta ik hier weer en dan kan ik met eh, eh, overtuiging zeggen dat The Morning Has Broken.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 Speciaal voor Onno Hulshoff was dat eh, Morning is Broken. Cat Stevens heeft zich later eh, bekeerd tot de islam, heb ik begrepen. En eh, ja, ik denk nog altijd praktiserend moslim. maar wel een vredelievend moslim, heb ik begrepen. Geen koppersnelling in ieder geval. Uh, Cat Stevens. We gaan nu genieten, luisteraars. tenminste, ik neem aan dat u, als het om muziek gaat de muzikant, dus niet alleen de vocalist of de vocalisten... niet alleen de zanger of zangeres... maar ook de mensen die eh, het orkest vormen of de band vormen... een warm hart toedraagt. Dan heb ik het over Mezzo Forte. En namens mijn zoon Sander een speciaal nummer, Drive. En het komt van het album Mezzo Forte, Monkey Fields. We gaan er eh, super van genieten. Mm-hmm. maar eens uh, voor raap te zeggen. Het zwingt als een godgieter. Ja. Met zo'n fakte. Nummer heette Drive. En draaide het voor Sander Duif. Die eh, ja, nou, wel eens zin had in een instrumentaaltje. Nou Sander, dat was hem. Het instrumentaaltje. Als ik morgen hier... Eh, het programma uh, Duitsdag de Week door ga presenteren, luisteraars. Raak me dan even aan dat ik op tijd wakker word. Touch Me in the Morning. Diana Ross helpt ook. the morning. als u dat maar weet. Zorg dat ik morgen om 8 uur eh, op tijd hier in de studio ben. Dus maak me lekker vroeg wakker, luisteraars. Anders, eh, ja, dan, mist u wat, hè? <laughs> en ik ook. <laughs> en Radio Beverwijk ook, want wat gebeurt er dan? Eh, er staat namelijk niks geprogrammeerd tussen 8 en 10 uur. hier in het systeem, zeg maar, de, computersysteem. zeg maar de automatische radio, de automatische DJ. Dus dan valt er stilte. Dus dan is er niks op de radio. En dan denkt u van, is mijn radiostuk? Of eh, is eh, ZFM of R? Ja, dat klopt dan wel. Dan is ZFM of R. Dus ik moet hier gewoon zijn. Eh, of het nou regent of niet regent. We laten de druppeltjes gewoon op ons hoofd vallen. And just like the guy whose too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head nothing's worrying me nothing's worrying me. Ja, fantastisch nummer eh, van Burt Bacharach, dus de schrijver, en Hal David. En uh, Thomas, die eh, u hoorde, die had daar de grootste hit mee. Raindrops Keep Falling on My Head. Nou, dat is, je hoeft maar naar buiten te gaan hier in Zandvoort. Niet alleen harde wind, maar ook die raindrops die zijn volop aanwezig hoor.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 Het is ongelooflijk. Samen natuurlijk met John Lennon. Eh, maar ja, ook andere leden van de Beatles die mochten er zijn. Want ook George Harrison heeft een aantal prachtige liedjes gecreëerd. Dus Hier komt de Sun bijvoorbeeld. Ook een prachtig liedje. Kan ik straks ook nog even draaien hoor. Als u dat leuk vindt, ga ik dat doen. maar deze vind ik ook heel mooi. Die is een beetje van deze tijd. Family of the Year. Ze willen geen held zijn. Let me go. I don't wanna be hero. big man. I just wanna fight with everyone else. masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves chance to walk with everyone else while holding down a job to keep Family of the Year, Hero. Ja, prachtig nummer. Eh, dit is ook prachtig, luisteraars. Eh, de Velden van Goud. Eh, we kennen het, als ik me niet vergis, van Sting. Maar dit is Eva Cassidy. ago Eva die Fields of Gold. En wie heb ik aan de, eh, aan de telefoon? Hallo? Een hele goede avond. Een goede avond. U spreekt met eh, de enige bij ZFM die accentloos met spreekt, zeg maar. <laughs> Ja. Willem. Ja, Goedenavond, jongen. Ja, wat leuk. Wat leuk dat je eventjes eh, binnenkomt inbreken, eigenlijk. Ik onderbreek hier voor mijn werk heel graag zelfs. Ja. hoe, hoe, ben jij fan van Eva Die Vind je mooi? Ja, ja, ja. En ik doe per ongeluk heb ik, eh, heb ik, ja, ik wil niet veel zeggen, ik geloof dat ik de meeste albums van hem wel heb, denk ik. Ja, fantastisch. Per ongeluk. Per, on <laughs> per ongeluk. <laughs> Ja. ja. kan zomaar gebeuren. Hè? Komen ze ja, ineens je huis binnen Bakken, ik ging naar Bakkerbar voor een witbrood. Ik kom maar even kissen die thuis. Ja, dat is... <laughs> het gebeurde, hè. Die dingen gebeuren. Die ja, dingen Nee, maar het is schitterend nummer. Ik denk, ja, ik vind het nog mooier dan het origineel van Sting. Ja. En, ehm, ja, zoals ze dat brengt, dat is, dat gewoon grandioos, dat mooi. Ga je rustig voor zitten, zeg maar. En uh, ik word er ook, die merkt dit aan mee ja, heel rustig van. ja. Hey Wim, wij, gaan eh, aankomende vrijdag weer eh, lol maken met elkaar, maar, mm. maar ook leuke gasten ontvangen. We gaan... Wie komen er allemaal? Onze, onze, ons, ons programma was steeds professioneler, joh. Ja, dan hebben we het over The Boys Are Back in Town en dat begint om negen 9 uur. Die zijn aanwezig, die zijn er dan. Eh, om negen uur begint het al. Dus... Om negen uur begint het al. Dan hebben Jan Willem. En Jan Willem, dat is de schipper van eh, de KNRM-boot van eh, ja, de KNRM uit Zandvoort. Ja. En die komt zijn verhaal doen. toevallig van de week ook nog in de krant gestaan. In de Zandvoortse krant, die, dus die ook te vinden is op internet. Ja. En dan weet je in ieder geval al een beetje wie Jan Willem is. En nou ja, dan hebben wij om van tien tot elf hebben wij, eh, ja, de, boys doen het. en nou, daar zijn wij dan weer. <laughs> ja. En, eh, en daar eh, komt, dat is weer een pluspunt natuurlijk. En Gerry die komt dan dingen vertellen over pluspunt. Ja. En dan hebben we om 11 uur hebben we natuurlijk de fluitende boswachter. De fluitende boswachter? Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, nee, vrijdag pas. Vrijdag pas. pas, ja. Ja, dus ehm, zo gaat dat er een beetje uitzien. En eh, het, wordt, eh, het wordt weer een uitzending eh, gevuld met fun en jolijt. Ja, jij gaat dus zorgen voor lekkere muziek natuurlijk. Ik zal voor lekkere muziek, ja. Nee, dat... Kan ze een tip van de sluier oprichten? Een tip van de sluier? Ja, jawel, jawel, jawel, jawel. Um, Stef Bos komt langs, natuurlijk. Ah, ah natuurlijk. Dat heeft te maken met de KNRM. Met de KNRM, dus daar beginnen we dan mee. Ja. Komt Fleur ook mee? Komt Fleurtje ook mee, Fleur? Wat zeg je? Komt Fleurtje ook mee, Fleur? Dat, dat, dat, meisje wat mee Ja, maar, maar Fleur die zou ook eh, tweede, eh, ja, het laatste uur naar ik komen bij de boswachter. Ja, oké. Okay. Die zou namelijk fluiten bij de boswachter. Oh, ja. Dat heb ik begrepen. Fleur staat eigenlijk voor bloemen, Toch? Wat zeg je? Fleur is toch eigenlijk de Franse benaming voor bloem? Is dat zo? Ja. Een fleur, een petit fleur, een klein bloemetje. Ja, jij weet dat soort dingen natuurlijk. Ja, ik weet het, ik heb helemaal geen verstand van buitenlandse taal. Ik ben nog blij dat ik toen Nederlands spreek. Nou, ik zou je vertellen, de, ik zou je vertellen de, de leraar die zei tegen me eh, nou, met de Franse les, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ja. ik, zeg, weet het niet, keukentien. Hij <laughs> zegt goed zo. <laughs> ja. Hé, hey, maar nu zullen we even in mag breken. Eh, ik heb eigenlijk wel een verzoekje. Dat mag. En, uh, en eh, de, die draai ik alle mensen die dichtst bij mij staan. Eh, en dat is het nummer van, van Venice. Venice? ja, dat nummer heet Family Tree. Heb je dat toevallig in je broodrommeltje zitten? Nou, dan gaan we, dan gaan we zoeken in mijn broodrommeltje. Ja. De Family Tree heet het. ja, de Family Tree. Dat is een familieboom. Is dat, heeft dat met... Ja, een familieboom, ja. En, en, en de echte vrienden die je mensen in zijn leven heeft... is eigenlijk de familie die hij eigenlijk wenst. En daar hebben we dus een boom van opgezet. Ja, daar zit jij ook in, vriend. Is dat zo? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Geweldig, geweldig. Ik bedoel, want iedere boom heeft tenslotte een eikel. Hè? <laughs> nou ja, ja. Zo kan hij wel weer. Wat, wat, is dat? Wat is dat? <laughs> Dierenboom. ja, nee, nee. Maar als je dat nummer hebt uh, en zou willen draaien... En, en draag ik hem ook aan jou op natuurlijk. Jij hoort er ook bij. Nou, nou, hartstikke mooi. Dan neem ik jou eerst even mee eh, met Otis Redding naar de Dock of the Bay. Dan gaan we even over de zee uitkijken, willen we dan, uh, eh. eh, dat is wel een beetje misser aan de haven, zie ik. <laughs> ja, nee, goed, jongen. hoe kom je nou weer in die scheepstoeter? Wat zeg jij? Hoe kom je nou weer in die scheepstoeter? Ik hoor een, scheep, ik hoor een scheepstoeter. Nou, ik ging naar de dokter voor een bosvergroting en ik kom thuis met een scheepstoeter. <laughs> Ja, die snapt er niks van. <laughs> hey, bedankt voor... beste vriend, ga lekker je ding doen. Bedankt voor het bellen, Venice. En nog Ach, eh, even de... Ja, jongen. Tot later, hè. De Family Tree, hè? Oké, ik, ga, hem zoeken.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 Ja, ik zou ook wel even naar de haven eh, willen luisteren. Maar ja, ik denk dat ik ernaar kan fluiten. Dat, eh, <laughs> dat bleek wel. Otis Redding. Otis die dood is, zeggen ze altijd. Ja, eh, ik ben altijd naar Venetië geweest. En, en dan hebben we het niet over familiebomen van zo. Want in Venetië heb ik maar weinig bomen gezien. wel van, die, van die punters, van die, van, die, van die lange boten... waar je dan een rondvaart mee kan maken voor heel veel geld. <laughs> Eh, maar wel leuk natuurlijk. Uh, romantisch als je met je geliefde daar bent. Maar uh, met Family Tree ken ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ga hem draaien voor mijn goede collega Willem Bruist. always comfort us to know the family tree will always grow stronger than the wind can Speciaal voor mijn collega Willem Buijs was dit The eh, Family Tree van Venice. Het doet me een beetje denken, Willem, aan Crosby, Stills en Ness... als je die sound zo hoort. Ik hoop dat je dat met mij eens bent, want anders heb je ruzie met me vrijdag... want dan slaak je gewoon in elkaar, dat weet je. Dan kom je er eens meer een draaien toe. <laughs> nee hoor. Uh, een van mijn eh, beste vrienden en ja, ik draag hem een warm hart toe, dat weet hij. En, eh, ik heb ook dit liedje, of liedje, eh, prachtig nummer, heb ik graag voor hem gedraaid. Ehm, onze vriend eh, René Froger, die kwam ik vroeger op bruiloften en partijen tegen met een grote Ray Fox bandrecorder. En dan poogde hij ook repertoire te zingen van Tom Jones. ik heb natuurlijk net I Hoeven eh, I Who Have Nothing, gedraaid van Tom Jones. We hebben kunnen genieten van zijn fantastische stem. Maar René die had in die tijd ook al best wel een, uh, nog wel hoor. Maar hij, ja, stem is een beetje gezakt en zo. Dat heeft met de leeftijd te maken natuurlijk.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 keep the ghosts away Now just beyond the darkest hour Just behind the door It still feels so strange To live my life No Regrets. René Vroger, ik meen dat het origineel is, luisteraars, van de Walker Brothers. Eh, uit de jaren 60. Ook een eh, mannen met een heel donkerbruin stemgeluid. The eh, no Regrets, een hele zware stem. Ja, ik, ik kan me nog goed herinneren. De Walker Brothers, dat moet... Oh ja, of, of de Righteous Brothers, dat zou ook nog kunnen. Nee, nee, nee, de Walker Brothers. Maar dit was René Vroger. Voor mensen die hem nog niet hadden herkend. Ehm, nou is het zo dat eh, het regent nu, maar morgen hoop ik dat de zon weer gaat schijnen. Eh, maar ik heb hulp, eh, dankzij Onno. Want Onno die zegt, ik zorg gewoon dat het zonnetje eraan komt. En ja hoor, hier kwam de zon. Hij is er natuurlijk altijd al. Hij staat nu aan de andere kant van de aarde. En soms zijn de wolken ervoor. Onno schonk mij het zonnetje. En eh, ik heb een aantal luisteraars die eh, verzoekjes hebben ingediend. En hebben bijgedragen aan dit eh, programma van Tussen App en Vloed. Met prachtige nummers. en dat is dankzij Joke Westerberg. Dankzij Annemieke Vos.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 En het is een uh, Tuesday evening of Tuesday night almost. Maar Tuesday afternoon was vanmiddag. En met dit nummer neem ik afscheid van u luisteraars. Dank voor het luisteren. Tot morgenochtend, 8 uur. Dan ben ik er weer met Duitszaag de week door.